Zes uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het huis van de man die een aanslag wilde plegen op een moskee bij Oslo... is gisteravond een dode vrouw gevonden. Ze was een familielid van de man die eerder op de dag gelovigen in de al moskee aanviel. Eén persoon raakte daarbij licht gewond. De schutter werd overmeesterd door de moskeegangers. De aanslagpleger is een witte man van een jaar of twintig en komt uit de buurt. Hij had twee geweren en een pistool bij zich en droeg een kogelwerend vest en een helm. Volgens de Noorse politie handelde hij alleen. Het dodental in China door de orkaan Lekima is opgelopen naar 28. De slachtoffers vielen bij de stad Wenzhou, waar een rivier geblokkeerd was na een aardverschuiving. Dat leidde tot een overstroming, waardoor meer dan 100 mensen ingesloten raakten door het water. 20 mensen worden nog vermist. De Kima kwam gisteren ten zuiden van Shanghai aan land... en veroorzaakte windsnelheden tot 190 km per uur. Meer dan een miljoen mensen waren vanwege de komst van de orkaan geëvacueerd. Bij een aanrijding tussen twee auto's in het Noord-Brabantse Achtmaal is, een, is één dode gevallen. Ook raakten zes inzittenden gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd in het dorp bij de Belgische grens is niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Separatisten in Jemen hebben een staatsgreep gepleegd. Ze willen het zuiden van het land afscheiden en hebben de macht overgenomen in Aden. In die havenstad had de internationaal erkende regering het voor het zeggen. Inmiddels is er een wapenstilstand afgesproken tussen de strijdende partijen. Een aanslag met een autobom heeft drie VN-medewerkers in Libië het leven gekost. De bom ging af toen zij in een konvooi langs een winkelcentrum in de stad Benghazi reden. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Het weer. De zon schijnt vandaag geregeld en het blijft nagenoeg droog. Alleen in het noorden valt mogelijk een bui.